Vicepremier Bos herhaalde in de Kamer dat het NAVO-verzoek om langer te blijven wat de PvdA betreft moet worden afgewezen. Premier Balkenende vond dat prematuur, omdat de discussie daarover in de ministerraad moet worden gevoerd en niet daarbuiten. Maar desgevraagd zei Bos dat hij zijn standpunt niet prematuur vindt. Verder legden de premier en de vicepremier tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de brief met het NAVO-verzoek als een verrassing kwam. De openlijke meningsverschillen binnen het kabinet werden door de oppositie gehekeld. SP-leider Kant nam het woord ontluisterend in de mond. En volgens VVD-voorman Rutte en GroenLinks-leider Halsema is nu eigenlijk sprake van twee kabinetten. één van Balkenende en één van Bos. PVV-leider Wilders had het over een genante vertoning van ministers die om de antwoorden heen draaien. De discussie gaat vandaag verder in de ministerraad. Voor het eerst heeft ook het internationaal atoomagentschap de vrees geuit dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen. De onafhankelijke VN-organisatie steunt daarmee de westerse bezorgdheid over de kwestie. Het IAEA e baseert zich op informatie uit inlichtingenrapporten van zijn lidstaten. Daaruit zal onder meer blijken dat Iran bezig is een behuizing van een kernkop te ontwikkelen... en onderzoek doet naar de geschikte hoogtes om die te laten ontploffen. Ook zijn er aanwijzingen dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een ontsteker voor kernwapens. De Nederlandse schaatsters hebben op de 1000 meter zilver en brons gewonnen. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, die eerder deze week nog viel op de 500 meter. Gerritsen eindigde 200ste achter de Canadese winnares Christine Nesbitt. Het was het eerste schaatsgoud voor Canada op deze Olympische Spelen. Laurien van Riesen won het brons, maar Margot Boer werd zesde en Irene Wust eindigde op plaats 8. Dan het weer ligt de regenbuien bewolkt de minima tussen 1 en 4 graden. Overdag eerst vooral in het westen enkele buien, later op de dag in het hele land.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 I was not looking for artifact. sorry.